Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. De redactie van NOS Sport is een beetje in shock en verdrietig... zei sportverslaggever Jeroen Stekelenburg afgelopen avond... in het tv-programma Studio Voetbal. Verder zei hij dat de redactie nu vooral stil moet staan... bij de mensen die zich onveilig hebben gevoeld. De hoofdredactie van NOS Sport maakte bekend alsnog per direct te vertrekken. Eerder zei de hoofdredactie op termijn te willen opstappen... maar dat leidde tot veel kritiek. Aanleiding voor het vertrek zijn meldingen over een onveilig werkklimaat... en grensoverschrijdend gedrag. Donderdag werd bekend dat bijna 100 mensen zich hebben gemeld bij vertrouwenspersonen. Klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, Bank die afgelopen vrijdag omviel... hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De overheid staat garant, zegt de Federal Reserve. Door financiële problemen bij de bank haalden investeerders en grote klanten... de afgelopen week massaal hun geld weg. Het Leidse biotechbedrijf Farming heeft een tegoed van 45 miljoen dollar staan bij de Silicon Valley Bank. En dat is een kwart van het totale vermogen van het bedrijf. Op de Middellandse Zee worden 30 migranten vermist nadat de boot waarop ze zaten was gekapseist. Dat gebeurde in slecht weer. 17 mensen zijn gered, meldt de Italiaanse kustwacht. De groep was vertrokken vanuit Libië en wilde mogelijk naar Italië varen. Gisteren werden door de Italiaanse kustwacht meer dan 1500 migranten aan land gebracht. En eind vorige maand kwamen ruim 70 mensen om toen hun boot voor de Italiaanse kust was omgeslagen. De film Pinocchio van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro... krijgt de Oscar voor beste animatiefilm. De overige Oscars moeten nog bekend worden gemaakt. De meeste nominaties zijn voor Everything, Everywhere, All at Once. Die maakt elf keer kans. De Duitse oorlogsfilm In Westen Neues is goed voor negen nominaties. De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen worden voor de 95ste keer uitgereikt dit jaar... tijdens een liveshow in Los Angeles. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Morgen eerst regenachtig, later ook af en toe wat zon.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 Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay, so sweet als een crème brûlée. Give me some more, net was de Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op de die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met een picknick. Met mijn mind op thee net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit the party say. This is how we do it.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 The girl you are. Close to me, you are like my mother. Close to me, you are like my father. Close to me, you are like my sister. Close to me, you are like my brother. You are the only one, you're my everything. And for you, the song I sing. stranger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish every hug I really get out of here. She saw my eyes, she know I'm gone.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 Si quieres tú lo quieres más. Que siempre hay un mazo de ley. Si lollipop binnenkort Is, ja, ja, oh ja Bala, que vuelen por detrás Bang, bang, también casi jala Ala, que me coja confesar Been on this since we was kids.